De andere kant op tussen Schiphol en Roelevarensveen een kwartier verdraging. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een kwartier extra reistijd. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en Amsterdam-Belmermeer 25 minuten oponthoud. Ruim 10 minuten vertraging op de N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen.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 en toen vielen grote delen van het centrum en aan de westkant van Amsterdam de stroom uit. Asielzoekers die vaak dwangsommen uitbetaald krijgen... kunnen worden verplicht om met dat geld mee te betalen aan hun opvang. Dat is het oordeel van de Raad van State. Als het IND te lang doet over hun zaak... kunnen asielzoekers geld krijgen als schadevergoeding. In Den Haag hebben ook de nationale ombudsman... en de topmannen van de Algemene Rekenkamer en de Raad van State... gesproken met de informateur. Ze hebben haar erop gewezen dat een aantal plannen niet realistisch zijn.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 Dit is ZFM. Father, Father help us, clue. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us? Together we can all be strong. Now, you, yeah. you know to me. Talk to me. So you can see.